Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Lunteren in Gelderland is voor de vierde keer deze maand een pluimveebedrijf getroffen door de vogelgriep. De 88.000 kippen van het bedrijf worden geruimd, net als de dieren van zeven pluimveehouders in de buurt. Nog eens 53 bedrijven worden onderzocht. Behalve in Lunteren werden de afgelopen weken ook al besmettingen gemeld in Voorthuizen en Barneveld, enkele kilometers verderop. De regio telt honderden pluimveebedrijven. De ziekte gaat al maanden rond. Sinds afgelopen najaar geldt er een ophokplicht. In Rotterdam is een man neergestoken bij een beroving. Dat gebeurde gisteravond laat bij het metrostation Koolhaven. Het slachtoffer werd meerdere malen gestoken en ligt nu in het ziekenhuis. Hij was nog wel aanspreekbaar. De daders zijn nog voortvluchtig. De Rotterdamse politie zoekt naar getuigen of videobeelden. Justitie in Duitsland gaat een man die met ruim 400 km per uur over de autobaan reed niet vervolgen. Uit onderzoek zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen. Vorig jaar juli reed de man, een Tsjechische miljonair, tussen Berlijn en Hannover 417 km per uur met zijn Bugatti. Een filmpje daarvan op zijn eigen YouTube-account werd 11 miljoen keer bekeken. Er geldt ter plekke geen snelheidslimiet, maar roekeloos rijden is wel strafbaar. Volgens het OM was daarvan geen sprake omdat het heel rustig was op de weg, de weersomstandigheden goed waren en omdat de Bugatti voor zulke hoge snelheden is gemaakt. FC Volendam keert na 13 jaar terug in de eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch met 2-1... en stelde daarmee de promotie veilig. Eerder verzekerde FC Emmen zich al van terugkeer naar de eredivisie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 5 en 9 graden. Daarna een vrij zonnige dag. Smiddags wat meer bewolking, vooral in het zuiden. Het wordt 16 tot 21 graden. Vanaf zondag geleidelijk koeler en toenemende kans op een bui.